Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. De marechaussee heeft vanavond drie inklimmers aangehouden... op de veerboot van Hoek van Holland naar het Engelse Harwich. De drie zouden illegaal aan boord zijn geklommen. De marechaussee hield de ferry aan de kade... en begon een zoekactie met honden en boten. De mannen, die een Marokkaanse identiteit hebben... werden op het schip gevonden en zijn aangehouden. Ze hadden zich verstopt tussen geparkeerde vrachtwagens... De veerboot, die eigenlijk om 10 uur had moeten vertrekken... is rond middernacht alsnog uitgevaren. Orkaan Dorian is als zeer zware orkaan aan land gegaan op de Bahama's. De wind bereikt er snelheden tot 285 km per uur. Verwacht wordt dat de orkaan de komende twee dagen flinke golven, harde windstoten en veel regen gaat veroorzaken. Inwoners melden nu al omgewaaide bomen en kapotte kades. Veel mensen hebben zich teruggetrokken in scholen, kerken en speciaal ontworpen schuilplaatsen. Vrijwel alle toeristen zijn vertrokken. Na het passeren van de Bahama's zal Dorian naar Florida trekken... Delen van die Amerikaanse staat zijn inmiddels geëvacueerd. Zakenman, filantroop en schrijver Jacob Gelddekker is overleden. Dat heeft zijn uitgever bekendgemaakt. Gelddekker begon zijn carrière als standaard, maar werd rijk met onder meer Budget Rent a Car... de one-hour Winkels en de fitnessketen Splash. Later kocht en renoveerde hij hotels op Curaçao. Daar liet hij ook een deel van een verpauperde wijk in Willemstad renoveren. Vanwege zijn filantropie werd hij onderscheiden... Bovendien schreef hij columns, romans en reisboeken. Gelddekker was 71 jaar. In de eredivisie zijn vandaag vijf wedstrijden gespeeld. In Waalwijk versloeg PSV vanavond RKC met 1-3. Eerder vandaag eindigde Vitesse tegen AZ in 2-1. Willem 2 Feyenoord werd 0-1. Sparta Ajax 1-4. En Twente tegen Utrecht werd 3-1.